Brandsen met het NOS-journaal. De gesprekken over het Iraanse atoomprogramma zijn vannacht stilgelegd en gaan vanochtend verder. Volgens persbureau Reuters ligt er al een conceptakkoord. Het Westen wil graag dat Iran zijn atoomprogramma afbouwt... omdat het denkt dat het land kernwapens wil maken. Iran zegt dat de nucleaire activiteiten alleen maar draaien... om het opwekken van energie en medische toepassingen. Mexico heeft omgerekend zo'n 3,5 miljoen euro uitgeloofd voor informatie die leidt naar de aanhouding van de ontsnapte drugsbaron Joaquin El Chapo Guzman. Dat heeft de Mexicaanse minister van Justitie bekendgemaakt. De minister van Binnenlandse Zaken is ervan overtuigd dat Guzman hulp moet hebben gehad van mensen binnen de Mexicaanse autoriteiten. Amerika heeft inmiddels toegezegd te helpen bij de klopjacht op El Chapo. De politie in China heeft drie jihadisten doodgeschoten en een vierde opgepakt. Ze zwaaiden met lange messen vanuit een huis in de stad Shenyang... en riepen volgens de politie jihadistische leuzen, schrijft een Chinese krant. Volgens het Chinese staatspersbureau behoort het viertal tot de Oeigoeren, een islamitische minderheid in West-China. Steeds vaker vertrekken Oeigoeren uit het land om zich in Irak of Syrië aan te sluiten bij de gewapende strijd van jihadisten. De familie van Eric Garner, de zwarte Amerikaan die omkwam door gewelddadig politieoptreden, krijgt 5,9 miljoen dollar schadevergoeding. De familie had 75 miljoen geëist van de stad New York. Garner werd bijna een jaar geleden aangehouden voor de illegale verkoop van sigaretten. Toen hij protesteerde nam een agent hem in een wurggreep en dat leidde uiteindelijk tot zijn dood.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 I don't need you. Leave just a picture ritme van Zandvoort. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses op de boel en ik weet niet wat ik zeggen moet. serpent sur mon amour. Moi, ma sœur, tu es très belle.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 Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your wet, so you take explosive. Get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness sound you used to make when everything used to hurt. It goes the rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Hello, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told, and we ain't gonna fold.